Dat heeft CDA-voorzitter Van Heeswijk gezegd na afloop van overleg van het partijbestuur over de nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er is volgens Heeswijk stevig en volwassen gediscussieerd over de oorzaken van het zetelverlies. Maar de positie van Balkenende is volgens hem niet ter discussie geweest. Balkenende gaat bij de verkiezingen van 9 juni gewoon de kar trekken, zo heeft het partijbestuur in Den Haag laten weten. President Obama heeft fel uitgehaald naar de Amerikaanse zorgverzekeraars. Die vullen volgens hem hun zakken ten koste van de patiënten. Obama zei in Philadelphia dat de premies steeds meer stijgen... waardoor de verzekering voor veel mensen onbetaalbaar is geworden. Bijna 50 miljoen van de 300 miljoen Amerikanen zijn niet verzekerd voor ziektekosten. Obama heeft bij zijn verkiezing beloofd dat te veranderen. Hij heeft de afgelopen maanden geprobeerd om een nieuwe zorgverzekeringswet door de congres te loodsen. Nu dat nog steeds niet is gelukt, probeert hij via zijn democratische partij zoveel steun te krijgen dat de wet er alsnog komt. Een aantal democraten aarzelt vanwege de hoge kosten van het nieuwe stelsel. Rapper Lil Wayne is in New York veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf voor verboden wapenbezit. Hij had tijdens een tournee in 2007 een doorgeladen vuurwapen in zijn bus. De rapper is een van de best verdienende artiesten in Amerika. Het album The Carter 3 eh, was twee jaar geleden het meest verkochte album in de VS. Lil Wayne heeft ook een Grammy Award, de belangrijkste muziekprijs. De rapper zou vorige maand al worden veroordeeld, maar kreeg uitstel van de rechter... omdat er grote problemen waren met zijn gebit. Vandaag werd hij direct na het vonnis in de handboeien afgevoerd naar een gevangenis in New York. Bij goed gedrag komt rapper Lil Wayne over acht maanden vrij. Het weer. Vannacht droog en helder. Het vriest 2 graden tot 5 graden. Plaatselijk kan mist ontstaan. Morgen droog en zonnig en 6 graden. Dit was het NOS Journaal.